Jan van der Putten met het NOS-journaal. Kamervoorzitter Ariep heeft Kamerlid Kuzu aangesproken op zijn woordkeuze. Kuzu noemde de commissie, die onderzoek deed naar het lek in de commissie Stiekem, een fopcommissie. Ariep zei tegen Kuzu dat de commissie door de Kamer is ingesteld... en dat ze het zou waarderen als hij daar met respect over spreekt. Ariep's voorganger van Miltenburg kreeg veel kritiek... omdat ze niet ingreep toen PVV-leider Wilders de Tweede Kamer een nepparlement noemde. Tegen zes mannen die in oktober de vluchtelingenopvang in Woerden bestormden, eist het OM voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen. Vandaag en morgen staan voor, daarvoor in totaal 18 mensen terecht. De eerste zes kregen allemaal dezelfde eis te horen, 180 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand. In Turkije zijn zware straffen geëist tegen twee journalisten. De openbare aanklager eiste tweemaal levenslang en nog eens 30 jaar cel. De twee worden beschuldigd van spionage en een poging om de Turkse staat omver te werpen. Ze zouden ook hulp hebben gegeven aan een terroristische organisatie. De journalisten hadden een artikel en foto's gepubliceerd over een wapenleverantie aan, van Turkije aan Syrische extremisten. De autoriteiten hadden bepaald dat daar niets over gepubliceerd mocht worden. Veel bedrijven die leveren aan de offshore-industrie hebben het moeilijk door de aanhoudend lage olieprijs. Steeds meer bedrijven die betrokken zijn bij de winning van olie en gas dreigen failliet te gaan. Ook liggen verschillende olieplatforms stil in de havens van Den Helder en IJmuiden. Vorig jaar is de olieprijs meer dan gehalveerd. Vanwege de lage prijs zijn wereldwijd in de oliesector al meer dan 250.000 banen geschrapt. Bedrijven stellen investeringen uit en om kosten te besparen worden onrendabele boorinstallaties opgedoekt. Het weer, bewolkt en wat regen of motregen, vrij veel wind. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen vrij zonnig en een graad of 8. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Inbrugge 3 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 3 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel alweer vrij. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat een kapotte auto bij Nieuwerbrug die een rijstrook blokkeert.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 Look at that body. I work out. I could have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. a shame. You said I was good, so I poured it down, so I poured it down. And now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart op internet. www.zfmzandvoort.nl to yourself. It's suit your show Come on and get like Chopin.